Hij had een koffer met spijkers en gasflessen bij zich. Daarvan ontplofte alleen de ontsteking. Toen hij Allahu Akbar schreeuwde en op het militair afliep... werd hij doodgeschoten. Naar aanleiding van de mislukte aanslag worden extra veiligheidsmaatregelen genomen, zei premier Michel. Hij zei dat de Belgen hun vrijheid, democratie en rechtsstaat zullen verdedigen. Defensie heeft commando's jarenlang op een onveilige manier schietoefeningen laten doen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport. Twee jaar geleden kwam een defensie-instructeur om het leven op de schietbaan van de politie in Ossendrecht. Hij stond achter een dunne wand van vinyldoek en werd doodgeschoten. De onderzoeksraad vindt dat Defensie een eigen veilige schietbaan moet krijgen. Bestaande koophuizen zijn in een jaar tijd 7,8 duurder geworden. Dat is de grootste stijging in 15 jaar, meldde het CBS in het kadaster. Ook het aantal verkochte huizen stijgt. In de eerste vijf maanden van dit jaar werden bijna 93.000 huizen verkocht. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. In de stad Utrecht is een terreurverdachte van 18 opgepakt. Hij zou propaganda van IS hebben verspreid, zoals gewelddadige video's. Ook zou die mensen hebben geleerd hoe ze springstof moeten maken. Er zijn geen aanwijzingen dat hij zelf een aanslag wilde plegen. De politie pakte hem op aan de hand van informatie van de AIVD. Dan nog het weer, zonnig en warm, 24 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen nog warmer, in Limburg kan het dan 35 of 36 graden worden. Aan het eind van de dag kan het gaan onweren en vanaf vrijdag is het een stuk koeler.